Jan van der Putten met het NOS-journaal. De NAVO-acties in Libië gaan door tot kolonel Gaddafi weg is. Hem aan de macht laten betekent verraad van het Libische volk. Dat schrijven de leiders van de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk in een ingezonden stuk in een aantal kranten. Het is volgens president Obama, premier Cameron en president Sarkozy ondenkbaar dat iemand die zijn eigen volk afslacht een rol kan spelen in een toekomstige regering. Voor de acties in Libië heeft de NAVO dringend behoefte aan meer gevechtsvliegtuigen. Secretaris-generaal Rasmussen wil dat meer bondgenoten toestellen beschikbaar stellen. Nu doet maar een beperkt aantal NAVO-landen aan de luchtacties mee. In Gaza is het lichaam gevonden van een Italiaan die gisteren werd ontvoerd. Volgens de autoriteiten van Hamas is die vermoord door een extremistische splintergroep die banden heeft met Al-Qaeda. De Italiaan Vittorio Arrigoni was aangesloten bij een pro-Palestijnse vredesorganisatie. Gisteren verschenen beelden van Arrigoni op de website van de splintergroep. Hij was geblinddoekt en had een hoofdwond. In het filmpje werd de vrijlating geëist van de leider van de groepering die door Hamas gevangen wordt gehouden. Bij een huiszoeking vannacht vond de politie het lijk van de Italiaan. Arrigoni was de eerste buitenlander in lange tijd die in Gaza werd ontvoerd. In 2007 werd een journalist van de BBC gekidnapt en na 114 dagen vrijgelaten. Caro Emerald heeft twee 3FM Awards gewonnen. Bij de uitreiking in de Gashouder in Amsterdam won ze twee awards. Ze kreeg de prijs voor de beste zangeres en haar album Deleted Scenes werd verkozen tot beste album. Guus Meeuwis werd beste zanger, beste artiest, pop was bluff en Go Back to the Zoo kreeg de award voor beste band. De 3FM Awards zijn publieksprijzen die sinds 2005 jaarlijks worden uitgereikt. In totaal brachten een half miljoen mensen hun stem uit. Het weer nog vannacht wisselend bewolkt, minimumtemperatuur dicht bij nul en kans op een mistbank. Overdag eerst vrij zonnig, later wat stapelwolken.